Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het eraan toe is met de Iraanse president Raisi. Iraanse media melden dat zijn helikopter is gecrashed... toen hij in een konvooi van drie helikopters onderweg was... vanaf de grens met Azerbeidzjan. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou aan boord zijn. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de plaats van het ongeluk te bereiken... maar worden gehinderd door het slechte weer in het bosrijke gebied. Er is sprake van dichte mist. Raisi had eerder op de dag samen met zijn Azerbeidzaanse ambtgenoot Aliyev een dam geopend. In Iran is opgeroepen om te bidden voor de president. Een buitenlandse militair is zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong op Tessel. Volgens de koninklijke marechaussee is het nog niet duidelijk uit welk land de militair komt. En ook is het niet bekend of het om een recreatieve sprong ging of een oefening. De parachutist is gereanimeerd. En verdere details over de verwondingen zijn niet bekendgemaakt. Op de laatste speeldag in de eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van PEC Zwolle waardoor de club zich heeft geplaatst voor de voorronde van de Champions League. Concurrent AZ voorspeelde tegen FC Utrecht een 3-0 voorsprong. De wedstrijd eindigde in 3-3. Onderin verloor Excelsior met 4-0 van Feyenoord... en is daardoor veroordeeld tot het spelen van na-competitie. Het al gedegradeerde Vitesse hield in de eigen Gelgedoom Ajax op een gelijkspel. 2-2. Max Verstappen heeft in Italië de grote prijs van Emilia-Romagna gewonnen. Op het circuit van Imola was hij net even sneller dan Lando Norris. Het was de vijfde zege voor regerend wereldkampioen Verstappen in dit seizoen. Het weer zonnig en droog in de kustgebieden.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 That's all days, love. That's all days. That's all days, love. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst and then a red to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in days In a dance hall days We were cool and crazy When I, you and everyone we knew To believe, to share what was true oh, I said moving my heart.